บุ๊กทู สี่สิบสี่ 44. 44. ไปเที่ยวกลางคืน S'avonds uitgaan. S'avonds uitgaan. ที่นี่มีดิสโกเทกไหม Is hier een discotheek? Is hier een discotheek? ที่นี่มีไนท์คลับไหม Is hier een nachtclub? Is hier een nachtclub? ที่นี่มีผับไหม Is hier een kroeg? Is hier een kroeg? เย็นนี้ที่โรงละครมีอะไร Wat speelt er vanavond in de Schouwburg? Wat speelt er vanavond in de Schouwburg? เย็นนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร Wat draait er vanavond in de bioscoop? Wat draait er vanavond in de bioscoop? เย็นนี้โทรทัศน์มีอะไรดู Wat is er vanavond op televisie? Wat is er vanavond op televisie? ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับ Zijn er nog kaartjes voor het theater? Zijn er nog kaartjes voor het theater? ยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับ Zijn er nog kaartjes voor de bioscoop? Zijn er nog kaartjes voor de bioscoop? ยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับ Zijn er nog kaartjes voor de voetbalwedstrijd? Zijn er nog kaartjes voor de voetbalwedstrijd? ผมต้องการนั่งข้างหลัง Ik wil graag helemaal achterin zitten. Ik wil graag helemaal achterin zitten. ผมต้องการนั่งตรงกลาง Ik wil graag ergens in het midden zitten. Ik wil graag ergens in het midden zitten. ผมต้องการนั่งข้างหน้า Ik wil graag helemaal vooraan zitten. Ik wil graag helemaal vooraan zitten. คุณช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหม Kunt u mij iets aanbevelen? Kunt u mij iets aanbevelen? การแสดงเริ่มเมื่อไหร่ Wanneer begint de voorstelling? Wanneer begint de voorstelling? คุณช่วยซื้อบัตรให้ผมได้ไหม Kunt u voor een kaartje zorgen? Kunt u voor een kaartje zorgen? แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม Is er hier in de buurt een golfbaan? Is er hier in de buurt een golfbaan? แถวนี้มีสนามเทนนิสไหม Is er hier in de buurt een tennisbaan? Is er hier in de buurt een tennisbaan? แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม Is er hier in de buurt een overdekt zwembad? Is er hier in de buurt een overdekt zwembad?